jaren gepraat. Speel daarin is een commissie waarin vertegenwoordigers zitten... van onder meer de politie, hoofdcommissarissen, het ministerie en de bonden. De NPB zegt dat die commissie nooit is geïnformeerd over de keus voor de Six Sauer. Bovendien, zegt de vakbond, hebben mensen die de wapens hebben getest... een voorkeur voor een ander pistool. De regering van Egypte heeft aangekondigd hard op te treden bij demonstraties tegen het regime van president Mubarak. Naar verwachting wordt er vandaag massaal gedemonstreerd na het vrijdaggebed. Sinds dinsdag wordt er in grote steden gedemonstreerd. Er zijn al meer dan duizend betogers opgepakt. Egyptenaren eisen meer democratie en willen dat president Mubarak na 30 jaar aftreedt. De Egyptische Nobelprijswinnaar El Baradei doet vandaag mee aan een demonstratie in Cairo. Het weer, het is een heldere nacht.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 Bij het afrondende debat bleek het kabinet behalve op VVD, CDA en SGP Uiteindelijk ook te kunnen rekenen op de steun van de oppositiepartijen GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Vooral het jaar van GroenLinks bleef lang onzeker. Fractievoorzitter Sap sprak van een zware afweging... maar verwees naar de toezeggingen die het kabinet heeft gedaan... en benadrukte dat die moeten worden nagekomen. Volgens haar heeft de missie een civiel karakter. Premier Rutte zei in het debat dat hij er persoonlijk garant voor staat... dat alle toezeggingen worden nagekomen... Hij zei ook dat er een moment kan komen dat hij voorstelt de missie te beëindigen als afspraken niet worden nagekomen. In Tunesië zijn twaalf ministers vervangen, onder wie mensen die ook dienden onder het regime van de gevluchte president Ben Ali. Volgens premier Ghanouchi is de nieuwe ministersploeg tot stand gekomen na overleg met politieke partijen en maatschappelijke organisaties. De afgelopen tijd werd in Tunesië elke dag gedemonstreerd.